Bij het incident in de stad Austin kwamen twee mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Volgens de politiechef is de verdachte opzettelijk op voorbijgangers ingereden toen hij werd achtervolgd door een politieauto. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat hij te veel alcohol had gedronken. Kinderen die bewust niet zijn ingeënt tegen mazelen moeten geweigerd kunnen worden door crashes. Daarvoor pleit de oude vereniging Boink in de Volkskrant. Dit naar aanleiding van een geval in Den Haag waarbij een acht maanden oude baby is besmet door een ouder kind dat bewust niet was gevaccineerd. Baby's kunnen pas vanaf 14 maanden worden ingeënt. Volgens de Belangenvereniging van de Kinderopvang is het wettelijk niet mogelijk om niet ingeënte kinderen te weigeren. Maar volgens Boeing kan dit wel, omdat in de algemene voorwaarden staat dat kinderen geweigerd kunnen worden als ze een gevaar vormen voor anderen. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden gaat volgende week naar Polen en Litouwen. Hij zal daar volgens het Witte Huis praten over de gespannen situatie in Oekraïne. Biden vertrekt maandag, dat is een dag na het referendum... waarbij de bewoners van het Oekraïnse schiereiland de Krim... zich over aansluiting bij Rusland kunnen uitspreken. De Amerikaanse vicepresident zal een ontmoeting hebben met de president en premier van Polen en de presidenten van Litouwen, Estland en Letland. Polen en de drie Baltische staten zijn in tegenstelling tot Oekraïne lid van de NAVO. De leiders zullen volgens Washington bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne gewaarborgd blijft. Ook komen hun onderlinge NAVO-verplichtingen ter sprake. Het weer. Overdag blijft het bewolkt en is het zo goed als droog.